Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Er komt een nieuw psychiatrisch onderzoek naar Anders Breivik. Noorse media melden dat een rechtbank in Noorwegen dat besluit vandaag bekend zal maken. Breivik doodde vorig jaar zomer 77 mensen in Oslo en op het eilandje Utøya. Slachtoffers van Breivik en nabestaanden hadden een second opinion geëist... nadat psychiaters de crimineel ontrekeningsvatbaar hadden verklaard... Die kwalificatie zou er waarschijnlijk toe leiden dat Breivik niet wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar dat hij wordt behandeld aan zijn psychoses. Het proces tegen Breivik begint half april, ongeacht de beslissing van de rechtbank over een nieuw psychiatrisch onderzoek. GroenLinks-fractieleider Sap is enthousiast over de Nederlandse trainingsmissie in Kunduz. Dat zei ze vannacht toen ze samen met de andere fractieleiders terugkwam van een bezoek van vier dagen aan Afghanistan. Ik ben onder de indruk van wat de Nederlandse politietrainers al hebben gerealiseerd in Kunduz, zei Sap. Graag zou ze nog zien dat Nederland het justitiële apparaat in Kunduz gaat helpen. Begin vorig jaar steunde GroenLinks na veel aarzelingen de missie. Die steun was nodig om een Kamermeerderheid te krijgen voor het plan. Het kabinet wil de missie nu gaan uitbreiden. De steun van GroenLinks is daarbij niet zeker. SAP wil eerst een goed uitgewerkt voorstel zien van de regering, zei ze vannacht. Het Amerikaanse leger trekt tussen de 6.000 en 10.000 militairen terug uit basis in Europese landen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Panetta aangekondigd. Twee in Europa gevestigde gevechtsbrigades keren terug naar de VS. Op dit moment zijn ongeveer 40.000 Amerikaanse militairen gelegerd in Europese landen, voornamelijk in Duitsland.